Mariette Krol met het NOS Journaal. Ook het Nederlandse Rode Kruis is geraakt door de grote cyberaanval... op het internationale comité van de hulporganisatie. Een week geleden werd duidelijk dat gegevens van meer dan 500.000 kwetsbare mensen zijn buitgemaakt. Door wie is nog niet duidelijk, maar er zijn ook data bij van zeker 4600 mensen... die het Nederlandse Rode Kruis om hulp hebben gevraagd. Het zou gaan om namen, geboortedata, land van herkomst en namen van ouders mensen die zijn getroffen worden zo snel mogelijk ingelicht, zegt het Rode Kruis. Voor het asielzoekerscentrum in Budel en het gebied eromheen geldt een noodverordening. In ieder geval tot half februari, meldt het Eindhovens Dagblad. De burgemeester heeft dat besloten na een reeks steekincidenten. De afgelopen maanden werden er zeker zes keer steekwapens gebruikt in het AZC in Budel. Vrijdag vielen er nog twee gewonden. Door de noodverordening kan iedereen in het gebied preventief worden gefouilleerd. Koninklijke Horeca Nederland is blij met de coronaversoepelingen die vandaag ingaan. Wel pleit de koepel voor meer perspectief voor horecazaken die het moeilijk hebben, zoals de nachthoreca. Ook de museumvereniging zegt heel blij te zijn, maar hoopt ook dat er snel verder wordt versoepeld. Bioscopen, poppodia en festivals reageren minder enthousiast. Zij vinden dat er nog altijd te veel beperkingen zijn. In Iran is een Franse toerist veroordeeld tot bijna negen jaar cel... vanwege spionage en anti-Iraanse propaganda. Hij maakte foto's met een drone in een woestijn. De Fransman van 35 spreekt de beschuldigingen tegen... maar hij zit sinds mei 2020 vast in Iran. Zijn advocaat zegt dat er sprake is van een politiek proces... Hij heeft de Franse autoriteiten opgeroepen om druk uit te oefenen op Iran... om de man zo snel mogelijk vrij te laten. Het weer vannacht bewolkt, maar het blijft droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 1 graad. In Limburg mogelijk iets kouder. Ook de komende dag bewolkt, overwegend droog. En 3 tot 7 graden.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 Zij wil mij alleen maar dichterbij. Nee, ik kan niet geloven dat ik hier ben, ik hier ben. Zij wil mij alleen maar dichterbij. Zij wil well, that's what you do. Zandvoort, op 106.9 FM. That number's ah, hot. Play the number counter.